Nieuws van 6 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Rusland claimt verantwoordelijk te zijn voor de dodelijke aanval op IS-kopstuk Abu Mohammed al-Adnani. Volgens het ministerie van Defensie was hij gisteren een van de slachtoffers van een bombardement in de Syrische provincie Aleppo. IS maakte de dood van de tweede man van de terreurorganisatie gisteren zelf bekend. Ook de VS voerde gisteren een bombardement uit met Adnani als doelwit. Paus Franciscus gaat de bezem halen door de organisatie van het Vaticaan. De bureaucratie wordt aangepakt en het aantal kantoren wordt flink verminderd. De Rooms-Katholieke Kerk moet weer een arme kerk voor de armen worden, vindt de paus. Bij zijn uitverkiezing drie jaar geleden zei Franciscus al dat hij een grote schoonmaak zou houden. Reizigers van de internationale trein van Amsterdam naar Berlijn hebben anderhalf uur vastgezeten. Dat kwam door een botsing met een auto in Twello. De bestuurder van die auto raakte zwaar gewond. De trein reed na de botsing nog een stukje door en kwam zwaar beschadigd op een brug tot stilstand. Een speciale evacuatietrein werd daarom naar Twello gereden om de passagiers te ontzetten. Chris Froome heeft de elfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Brit bleef op de steile slotklim de Colombiaan Naro Quintano net voor. Quintano blijft leider in het algemeen klassement. Froome liep wel 4 seconden op hem in en staat nu op 54 seconden van de rode trui. Medewerkers van een Coca-Cola-fabriek in Frankrijk hebben bij het openen van een container uit Zuid-Amerika een grote partij cocaïne ontdekt. De drugs hebben een straatwaarde van 50 miljoen euro. Het is de grootste cocaïnevangst in Frankrijk ooit. Er worden al grappen gemaakt over de vondst. De legende wil dat er in het oorspronkelijke recept van Coca-Cola cocaïne zat. Het weer, vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen bewolking met vooral in het zuidoosten een bui. Vanuit het westen breekt de zon geregeld door en het wordt dan 22 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A4 naar Amsterdam tussen Den Horen en knopen Prins Klausplein. De A4 naar Den Haag tussen Burgerveen en Hoogmade. Op de A10, Watergasmeer Nieuwe Meer, voor knopen Nieuwe Meer 6 kilometer. Er staat een kapotte auto. Op de A15 Rotterdam Europoort tussen Pernis en Spijkenisse. Op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Krooswijk. De A44 Amsterdam Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. En op de N207 Hillegom Alphen voor Alphen aan de Rijn.